Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. think of all the times I've tried so hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his Will she still believe it when he's dead? wat een prachtige antieke om de show mee te beginnen vandaag. Toch? Ja, na een eh, lekkere week zou ik maar zeggen. Een paar mindere dagen. Toch wel weer een mooie zondag. Jordan de Beatles en Girl tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Fijn dat je mijn gezelschap houdt op deze zondagmorgen. En eh, dat je eh, het met me uithoudt, dat hoop ik dan toch tot 12 uur.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 Oh ja, um, ehm, The Captain and the Nail. Jullie de Woman Tonight. Kan dat nummer nog? Of is het een soort MeToo-momentje hier <laughs> bij ZVL? Ja, het zou zomaar kunnen. Straks gaan we het hebben over een van de Big Five in de show. Ja, ah, en wat dan wel? We gaan het hebben over olifanten, maar niet zomaar een olifant. We gaan het hebben over een troostolifant. Wat is dat nu weer? Ja, blijf lekker luisteren, dan kom je dus op een vanzelf achter. It's fair. van de mooiste solo-nummers van eh, Monique Kleeman. Tja, je weet wel uit Lois Lane. was ze prachtige nummers, maar later ging ze toch ook een beetje op eh, de Zuid-Amerikaanse tour, althans. Eh, Monique samen met Coco Zou, Door hoorde cool dus in de show. En omdat het zondag is, in gebed Mea Culpa met Enigma hier in de show. Dus, en het was ook nog een keertje part 2. de lievelingsnummers van een van mijn collega's hier. Ik vind het geweldig. ILO, Can't Get It Out of My Head. En daarom ruim hier in de show, terwijl we toch lekker aan de koekjes zijn. En de koffie, dan kan dit er wel even bij, toch? En verder een eh, antieke van Dion en de Belmonts, A Teenager in Love, dat vele malen is gecoverd. En eh, door heel veel andere artiesten dus is uitgebracht. En best wel een herkenbaar nummer. En het zou zomaar kunnen als we hem in rap-uitvoering zouden uitbrengen. Denk je ook niet? In een ogenblik gaan we praten over een troostolifant. Wat is dat nu weer? Zometeen gaat Herman de Bruin in gesprek met de uitvinder, de schrijver ervan. Je hoort dat zometeen naar Seal en het prachtige Kiss from a Rose. inside of me. Love remains a drug that's the high and not the pill.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 Ja. Ja, een troostboek. Ja, dit is een, echt een troostboek een, een troostboek. En eh, ik was, uh, nou, hoe lang is dat ondertussen geleden? Een paar jaar terug. Toen was ik thuis aan het stofzuigen en toen kwam ik hem tegen. De troostifant. De troostifant? Ja. Nou, eh, die heb ik nog nooit in de dierentuin gezien of nee, zo. Nee, nee, nee. En ik kan hem ook, maar ik weet wel dat ik hem toen ontmoette. Ja. En dat ik toen dacht, ik ga over jou een boek schrijven. Ja, soms heb je dat als schrijver, dan, heb je, dan zie je dat idee als het ware voor je opdoemen. Een hele onhandige vriend, maar wel de perfecte vriend. En dat is troost die Ja, ja, ja, En, en die fant, waar komt die dan vandaan? Want ja, troost... eigenlijk, kijk, die, eh, het is eigenlijk een soort verhaspeling. Het is een fantasiedier. Ehm, een verhaspeling van, eh, van, van troostende olifant. En die olifant is groot, die heeft een net iets te lange slurf. Eh, hij is eh, nogal, eh, nogal pompeus. Dus als hij bij je binnenkomt, dan gaat altijd iets stuk, er valt iets om. Ja, de olifant in de porseleinkast, hè? Ja. ja. En toch is dat, ja, dat is ook heel bewust gekozen, omdat heel wij vaak andere mensen willen bijstaan die rouwen is net zo ongemakkelijk. Wij zijn gewoon ongemakkelijk. We weten heel vaak ook niet wat we zeggen moeten. Hmm. Wat we doen moeten. Moet ik er nou wel naar vragen? Moet ik er niet naar vragen? Moet ik nou opbellen? Of ik maak het dan alleen maar erger? Moet ik ze maar even alleen laten? Dus wij zijn heel ongemakkelijk daarmee. Ja. Ik denk soms bijna als maatschappij vinden we dit een heel ingewikkeld thema. Dus ik dacht, ik ga verhalen maken over eigenlijk de perfecte vriend. En wat zou hij doen? En het eerste verhaaltje wat ontstond, dat was over een, een jonge vrouw, haar vriend is overleden. En zij is s'avonds, staat zij uit haar slaapkamerraam, staat ze naar buiten te staren. En zij voelt zich verdrietig om een hele rare reden. Zij voelt zich verdrietig omdat zij een leuke dag heeft gehad. Iedere keer als ik dit vertel, dus als ik in nabestaande groepen ben, met, eh, met mensen die iemand verloren zijn, dan zie je ze allemaal zo knikken. Ja, dat moment herken ik. Dat is zo'n situatie die dan in dat eerste verhaaltje is. En dan komt die olifant, die komt dan binnen. Die komt dan lekker naast... Die komt dan eh, gewoon op het bed zitten. En dan, eh, en dan eh, heeft hij eigenlijk een heel simpel advies. Hij zegt, ja, maar ja... Het kan ook niet altijd regenen. Soms is het water weer op. En dan, dan je kan ook niet altijd huilen dan is het even op. Dan is de mhm. tank leeg. Ja. En, hè, dus je kan niet altijd 100% eh, aan het, aan het rouwen zijn. Dus we moeten ook die balansen, dus dat hoort er ook een beetje bij. Dus in die verhalen komt dit steeds naar voren. En het zijn korte verhaaltjes die iedere keer net even eh, toch een beetje voelen als een knuffel om je heen. Ja, ja. Dat je denkt, oh, dat is even fijn, zeg ja. maar. Dus het is ook troostrijk. Heel erg. Want het laat zien dat je ook andere dingen mag doen dan alleen rouwen. Zeker. Waar mensen zich soms in verliezen. Ja, en het, en het geeft ook een voorbeeld. Oh, dus zo kan het ook. Want dat is waar heel veel mensen ook naar zoeken. Die toch zich heel onthand voelen. De, de meeste mensen die willen echt heel graag een ander helpen. Maar heel veel mensen weten gewoon niet hoe. Mhm. En dan is het soms, eh, je zal terugvinden in het boekje troostje van wat hij altijd doet in ieder verhaal is een kopje thee drinken. Dat is zijn ding. Hij drinkt een kopje thee. En soms is dat eh, misschien wel het belangrijkste wat je kan doen voor iemand waarvan je ook niet weet wat jij nou moet toevoegen. gewoon er zijn dus. Gewoon er zijn. Ja, ik heb een vriend die is opgegroeid in um, Suriname. En die zei: In Suriname hebben ze een heel mooi gezegde. Dan zeggen ze: Als er dan iemand is overleden, dan, kom je bij je, dan ga je bij die familie zitten. Mm ik zeg, wel, zitten? Ja, gewoon zitten. Dan, je neemt je eigen spullen mee en je gaat dan op de bank zitten. Maar je, zorgt wel dat je je eigen drinken en je eigen eten hebt, want dan moet die familie niet. Maar je bent er gewoon. Ja. En dat is in het boek heel duidelijk geworden daardoor. Zeker. En dat zijn dus heel veel verschillende situaties die eigenlijk iedere keer weer een ander karakter hebben. Van iemand die, eh, die zijn partner is, eh, is verloren, een, eh, een kind die eigenlijk niet goed met zijn, met zijn emoties weg kan en zich terugtrekt op zijn kamer. Ja. Eh, dus al die verschillende verhalen en al die verschillende dingen. Kleuren van rouw te laten zien. Troostifant is een boek wat uitgegeven is en wat nog steeds verkrijgbaar is, neem ik ja, aan? absoluut. Ja. Hoe kan dat het beste? Ook gewoon in de gewone boekhandel is die ook te krijgen. En anders ook weer gewoon via brightelephant.nl. Dan eh, krijg je hem van ons. En als je er iets ingeschreven wil hebben, dan eh, zal ik dat met alle liefde doen. Want dat kan ik, als je het via onszelf bestelt, dan kan ik het zelf nog. Ja, dan kan je nog een persoonlijke boodschap achterlaten Zeker. erin. van Wouter van der Toorn. Dankjewel voor het gesprek. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. dorp gaan wonen. Volgens de foto's had het groter moeten zijn. Maar toen ik in mijn nieuwe straat stond, alles klein. Een lief klein pleintje, een mooi oud klein kasteeltje. Een klein stadhuisje met een tuin en een prieeltje.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 Listen to me. I've got dreams. just a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen, honey. I know you said he was just a friend, but I saw you Wat een geweldige slijper is dit. Ongelooflijk. I've got dreams to remember. Natuurlijk Otis Redding, oude soulkicker. En Kiki Schippers, dat was nog eens klein kunst van de beste soort. Je hoorde dorp hier bij ZVL. ben even aan het kijken in de agenda van de komende week. Nou, daar word je wel blij van hoor. Er is echt heel erg veel te doen in de regio. Dus er is alle reden om eens te gaan kijken in onze agenda. Wil je daar meer over weten? Ga dan naar onze website. Dat is zo makkelijk? Ga naar omroepzvl.nl, omroepzvl.nl. Ga naar agenda en daar vind je het hele zaakje op een rijtje. Dus ga daar maar eens naartoe en dan weet jij alles. Alles hierbij eh, ZVL. En ik heb nog een hele hoop muziek voor je. En straks, eh, na 11 uur, een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging met zijn blauwe microfoon de straat op en vroeg u van alles. En wat dat allemaal was, dat hoor je straks over ongeveer 20 minuten hier bij ZVL in de zondagmorgen van. Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst nog iets moois van Chicago. Baby, what a big surprise. Kom je net bij de show? Goedemorgen, wees welkom. lekker Nederlandse muziek van Mai Tai hier in de show. Am I Losing You Forever? Dat is niet te hopen. Maar wel een lekker nummer dus. Aan het einde van het eerste uur van de show. Het is alweer voorbij. Hmm, jammer. Eerste uur. Zometeen de tweede uur komt eraan. We gaan iets meer tempo maken zometeen. Ietsje meer lawaai. En een leuke reportage van Jeroen van Gent komt eraan over ongeveer een minuut of 7, 8. Dus Blijf lekker bij me, blijf bij ZVL. En tot die tijd hoor je onder andere deze van Aphrodite's Child. Luister mee naar Spring, Summer, Winter and Fall.